Het is vandaag 26 april 2012. Dit is aflevering 106 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer! Een heel goede middag allemaal. Welkom eh, waar je vandaag ook op deze wereld via het internet zit te luisteren naar deze Radio alleen Daverende Donderdag. Ik ben er weer hoor en ook vandaag is dat van Tetelbier en eh, dat allemaal weer vanuit Studio 11 hier in horen. Over deze donderslag is straks van alles te vinden op mijn weblog rvd501.weblog.nl. En de hele week stond er een polplaat op jullie te wachten en jullie hebben daarop gestemd. En de plaat met de meeste stemmen die hoor je straks in het tweede uur na de donderdisc van vandaag. En de polplaat van vandaag is van Stevie Ray Vaughan. Luister straks in het tweede uur welk het is geworden. Deze maand bestaan de Rolling Stones 50 eh, jaar en daar besteed ik deze maand aandacht aan. En in beide uren hoor je ze ook langskomen. En dit is ook de laatste keer eh, deze eh, maand, want daarna is het weer over met de Rolling Stones. Afgelopen zondag ben ik hier in Horen naar Small Town Music Walk 2 geweest. En op diverse plekken in de stad speelden diverse muzikanten. Ik heb onder andere geluisterd naar Tangerine, de Shiny Twins, en eh, Sean Taylor en ook het Brit Jansen trio. En daar draai ik ook straks muziek van. En Brit Jansen levert ook de donderdisc en die kan je in ieder programma horen tot middernacht vandaag. Eh, vandaag komt Theo Verriet ook langs met een nieuwe BlaBla-blog. Ik heb vandaag ook Rob Ricard aan de telefoon over zijn platenkeuze van vandaag. En straks in de tweede uur heb ik eh, een interview met Johan van de Haagse band De Rares. En zij spelen van het weekend in Schouwburg het Park in Horen. Blijf lekker luisteren tot eh, bieruur en eh, neem er een lekker kopje thee bij. En ik heb hier voor jullie de Rolling Stones, omdat ze 50 jaar bestaan. Start me up. Like a Holiday. Every day will be like a holiday van zijn laatste CD. Rock uit Amerika. Van zijn nieuwste cd van 2012. Net een week uit. Het is weer even na tweeën en dan gaan we altijd even bellen. En met wie bellen we dan? Met Rob natuurlijk voor een tipje van de sluier van zijn platenkeuze straks om half bier. Goedemiddag. Goedemiddag. Een tipje van de sluier bel ik voor. En ik hoop, dat je, ik hoop dat je er een hebt. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ehm, hier spreekt op Ricard. En ik heb eh, voor u voorbereid een tipje van de sluier. Mooi. Nou, brandlos. Zal ik het zeggen? Ja, brandlos. Weet je, ik brand los. Ja. Het is één van de oudste Nederlandse popgroepen. Een van de oudste Nederlandse popgroepen en die bestaat dan ook nog? Eh, volgens mij eh, bestaan ze nog wel in een wat andere samenstelling dan toen. Mm En is het Nederlandstalig of Engelstalig? Het is niet Nederlandstalig, maar wel Engelstalig. Mm -hmm. Weet je het al? Nou, eh, nou, ik weet het Nee, ja. Ah, het is ook de naam van een Indonesisch biermerk. Oh, dan begint mij iets te dagen en die naam, dat is... Eh, ja, het betekent ster. Ja. Ja, ja. Nou, ik laat het allemaal nog even in het ongewisse. Voor de ik denk dat je het wel raadt. hebt. Ja, ik, ik eh, weet nu wat je bedoelt, maar ik, eh, ik denk dat de luisteraars nog eventjes mogen raden. Oké, dat, dat lijkt me wel leuk. hey, dan ga ik even een plaatje draaien nu. Heb jij wel eens gehoord van eh, Theresa uh, Levasseur? Wie? Theresa Levasseur. Nee. Oh, die is dus een Canadese. Die heeft een album album uitgebracht. Dat heet Low Fidelity. Ja. En eh, vandaar ook die Franstalige naam, hè, die, eh, de, ja. de Frans-Canadees natuurlijk. En eh, op dat album staat een nummer dat heet Good Ones Never Share. En dat vind ik een prachtig oh. mooi nummer en dat ga ik nou draaien. En dat klinkt weer een beetje niet Frans. En dan zie ik jou straks weer om, om half bier. Dan gaan we nou luisteren naar Good Ones Never Share. Tot zo. started happening. And now I think I love somebody else too. Well, the trouble is he's a friend of yours. Trouble is that he's a friend of mine. And I somehow doubt when this all washes out, everything is gonna be just fine. My mama always told me, she said, baby. that's never shared. You'd best be satisfied with a fellow by your side because the good ones never share. No, I don't quite know how it happened. I thought that he and I would just be pals. But I guess what I think often changes when I drink. And I've always been a good time just the one time, but then it was two, and now I couldn't say how many more. Because it's you that I've been missing, but it's him that I've been kissing, so I haven't been keeping score. And my mama always told me, she said, baby. love I have for you. I've got more than enough to go around. But when I gave you my forever, my for worse and my for better, never dreamed that I'd be letting you down. Oh, I made a mistake, baby. Please don't forsake me. I promise I will make amends. Because the part I can't take, the part that makes my heart break, is I'm betraying my. She said, baby girl, you better beware. I watch you run around all over this town. And girl, the good ones never share. You best be satisfied with a fellow by your side because the good ones never share. Never Sir, The Good Ones Never Share. Ze komt uit Canada. Uh, River Town, ook van een nieuwe cd van eh, Greg Erickson. En eh, dat is een cd die is vorige week uitgekomen. River Town. the birds fly south. They come from other states. The legend of your beauty it spreads from town to town. You seem to glow with glory as the sun goes down. werd hij me weer toegezonden. De nieuwste van Greg Erickson. Rivertown heet het nummer. En het, eh, eh, het album heet Galactic. Eh, nou ben ik de naam even kwijt. Ehm, nou, dat doet er verder niet zoveel toe. Dit zijn Tangerine met Curry Your Stones. Gezien op het Small Town Music Walk 2 in Hoorn. feet they taste the flow with thorns across the daily road. The winter wind around your door. Your doing makes the castle shown your pillow like a cold gravestone, bound to carry all your grief alone. Ooh, let me carry your stones upon my grave. flows strong, the torrent rose to soft stream on your blanket froze. For now, the best becomes a win to pay. I would die to comfort you, but yet your whole life turned to stone, bound to carry all your baggage home. Ooh, let me carry your stones upon my day Caught up with the black of night You're wandering between the dark and light Her footsteps on the dew Like haze upon a rainy hue Following you until the day you die Let me carry your stones upon my grave stop. Carry Your Stones. Onthoud die naam, Tangerine. In Your Light, John Allen van zijn eerste cd komt dit. Een prachtig mooi nummer, John Allen. When the sun is gone away In the darkness of the night don't have to look too hard to see that I'm living in your light. When I look into your eyes, it all makes perfect sense to me. this way. I am happy just doorbrak in Nederland, eh, had ik een interview met hem voor Radio 501 in Paradiso. Dat was in 2009. We gaan even terug naar de eh, Small Town Music Walk. En daar heb ik Brit Jansen gezien. En dit is ook erg mooi. OVO. You better run baby. Because December's got a hold on me. 31 far as the eye can see. So hurry up now. You still have a fighting chance if you only cut your losses and don't look back this once. That would have worked for Orfeo when he worked his way out of hell. He nearly lost his loved ones, and you might just as well that would have worked for our Orfeo. When he worked his way out of hell, he nearly lost his loved ones, and you might just as well. You'd better run, baby, because December's closing in. I spot the first signs of depression creeping under your skin. I said, darling, please hurry. Don't think about the state I'm in. The last thing you should do is worry. I didn't work for Orfeo. When he worked his way out of hell, he nearly lost his loved one. And you might just as well. That didn't work for Orfeo. When he worked his way out of hell. He nearly lost his loved ones, but at least the opera ended well. Blog.nl, 26 april 2012. iPad. De nieuwe iPad is nu een maand te koop in Nederland. De dag voordat hij in de verkoop ging, stond er smiddags al een rij met wachtenden bij de Apple Store aan het Leidseplein. Daar doe ik niet meer aan mee. Ik ben de dag daarna rond het middaguur gaan kijken of ze nog een iPad voor mijn voorraad hadden. Ik loop de winkel in. Een verkoper vraagt of hij me kan helpen. Ik zeg dat ik een witte 64 GB iPad met wifi wil. Hij vraagt of ik een nummertje heb. Ik kijk hem vreemd aan. Hij wijst naar een paar mensen die buiten een rij vormen. Als ik me daarbij aansluit, krijg ik een nummertje en mag ik een iPad kopen. Ik met enige tegenzin naar buiten. Ik krijg een nummertje. De voorste in de rij wordt door een verkoper met een high five onthaald en door een erehaag van acht klappende Apple-medewerkers de winkel ingeleid. Ik overweeg de iPad online te bestellen. De rij krimpt snel. Na vijf minuten ben ik aan de beurt. Apple-verkoper komt me halen. Ik houd mijn handen demonstratief op mijn rug. Samen lopen we tussen zijn klappende en joelende collega's door. Ik schaam me kapot. Ik krijg mijn iPad en reken af bij de verkoper. De Apple-winkel heeft namelijk geen kassa's. Betalen doe je bij een verkoper met een aangepaste iPod Touch waar je je pinpas in kunt steken. De kassabon ontvang je via de mail. Maar dat is nog niet het meest aparte. Sommige dingen mag je namelijk zelf pakken en reken je zelf af. Easy Pay noemen ze dat en het voelt als jatten. Naast de iPad heb ik namelijk nog meer nodig. Ik dus met die Apple-tas met iPad naar de accessoireshoek. Ik pak een smart cover, een iPhone hoesje en een draadloze router en open de Apple Store app op mijn iPhone. Die app weet blijkbaar dat ik in de winkel ben en laat daarom een nieuwe menukeuze zien, Easy Pay. Hiermee kun je zelf je aankopen afrekenen. Ik maak een foto van de barcode op de verpakking van de smartkoffer. Zie de productinfo en de prijs. Tik op betalen. Geef mijn Apple ID en wachtwoord in. En dat was het dan. De smartkoffer is nu van mij. Daarna betaal ik op dezelfde manier het iPhone-hoesje en de router. Stop alles bij de iPad in de tas en loop de winkel uit. Zo vreemd. Niemand die iets vraagt. Niemand die iets wil zien. Ik pak voor bijna 200 euro spullen uit de kast, pruts wat op mijn telefoon, stop ze in mijn tas en loop weg zonder dat er iemand op of omkijkt. Zo on-Nederlands dit. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. De Shania Twins waren afgelopen zondag in huis verloren in Hoorn en er was vanwege een Small Town Music Walk. Ze speelden onder andere Never Take No For An Answer. Donderslag met Rogier van Diesveld. Walking along the side streets City lights had almost died I was minding my own business unaware of any surprise. and silently it slumbered, and it came right after me. Leaning against the lamppost, so it was kinda hard to see. Looking right sun till I saw its hollow eyes. Never take no for an answer when luck is on your side. So I asked what it was that he wanted. I didn't like that grin on his face told me that my road would end here. I just hated the urge and disgrace. So I took a deep breath and I hit him. My knuckles turning blue. He fell and he hit the sidewalk. Was just something I had to do. like a crippled dancer. And he finally stepped aside. Never take no for an answer when luck is on your side. fight. Never take no for an answer when luck is on your side. Hollywood sign catches on fire, baby. If the Hudson River drowns the Liberty Lady. If the London Bridge finally did fall. If they take every stone off the great China wall. If the countdown to the end had just begun. Five, four, three, two, one thing I'd want to tell you before we're done. Thank you for being so beautiful, for making business as usual so beautiful. Farewell, New York City. Farewell, Bethlehem. So long, Willie Shakespeare, so long, Marianne. Forget the trip to Venus, forget the internet. Forget baby Jesus, forget all of it. If the countdown to the end had just begun. Five, four, three, two, one thing I'd want to tell you before we're done. Thank you for being so beautiful. For making business as usual so beautiful. I love you, I love you. These are not just words. I love you, I love you. It's borderline absurd, and I already know how I want the end to go. I wanna close the show like Juliet and Romeo. I wanna dim the light and watch this whole thing explode. Oh, beautiful. Thank you for being so beautiful. And I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. If the Hollywood sign catches on fire. If the Hudson River drowns the Liberty Lady, I love you, I love, I love you. I love you, I love you, I love you. Dat was Beautiful van Adam Cohen, eh, de zoon van de andere Cohen, zoals Leonard Cohen. Uh, eh, Bad For Me van Brandon Benson is ook gloednieuw. Well, here it goes again, another losing streak. Guess I'm on a roll. I haven't got a chance, I'm too weak. She sucks my soul. And this ain't Christopher that hangs around my neck has got to be a fake. Cause I crash every time, the same old wreck, the same mistake. And I make a mental note so I don't forget. A little reminder of what hasn't happened yet. should stop, I know Lennon does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do. first Never really done. waren er alle vier weer bij eh, John, Paul, George en Ringo, de Beatles uit Liverpool. Vandaag speelden zij voor jullie Don't Let Me Down. This is Radio 501, your number one station. We gaan naar... Nou, wat is niet uitgesproken. We gaan naar Carol King. Iedereen kent hem nog wel. Zo ontzettend mooi. Het nummer heet It's too late. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. van deze week is tot vrijdagavond 9 uur een Graceful Shutdown van Sammy Stereo. En morgenavond kiest Arwin in zijn programma On The Rocks weer een, nieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij om ongeveer 9 uur. On The Rocks is op iedere vrijdagavond te horen op Radio lijn van 8 tot 10.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 Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl, want de liefde is het mooiste wat er is.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 BHV for You, als het echt om veiligheid gaat. Brandon zit in een rolstoel. In speeltuin Haarlerhofje kan hij gewoon zorgeloos spelen met andere kinderen, want de speeltoestellen zijn aangepast. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project en daarmee is het ook een beetje onze speeltuin. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is radio. Is Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Hey, heldere hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Baby back, dressed in black. Silver buttons all down her back. just a walking. Just a walking. Het is, weer zo voorbij. Het is voorbij waar je bij staat. En het is alweer drie uur geweest. En over een klein uurtje zijn we alweer bij Bieruur. Uh, voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, je luistert naar Donderslag. En vandaag is dit weer de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En die duurt tot 12 uur vannacht. Dit uur komt er nog van alles langs. Ik heb eh, straks de donderdisc, de polplaat, en ik heb een interview met Johan van de Haagse band De Regas. En Rob ze straks om half bier met zijn fabuleuze plaatkeuze. En ik heb ook weer een nieuw recept in Wat gaan we eten? En ik heb een nieuwe muziekagenda. Op dit moment eh, staat er een nieuwe polplaat klaar en daar kun je op stemmen. Ga naar rvd501.weblog.nl en breng je stem uit op de plaat van jouw keuze. De plaat met de meeste stemmen draai ik volgende week. Voor de laatste keer heb ik eh, aandacht besteed aan 50 jaar Rolling Stones. En van hen hoorde je de eerste plaat van dit uur en dat was Walking the Dog. Straks als derde plaat donderde donderdisc uit je radio, maar zover zijn we nog niet. Want ik heb eh, als tweede plaat van dit uur Walking on the Dead End Street van Tangerine. Ze speelde dit nummer laatst in de wereld draait door en daar mochten zij maar één minuutje spelen. Afgelopen zondag heb ik ze live gezien en gehoord in huis Floren tijdens de Small Town Music Walk. En eh, toen speelde zij dit nummer helemaal. Ze zeiden zo gekscherend van ik weet niet of je het erg vindt, maar we spelen het nu helemaal en dat duurt het nummer 12 minuten. Nou, zo lang duurde dat nummer niet, maar dat hoor je straks vanzelf. Hun nieuwe cd moet nog uitkomen en daarop zal dit nummer dan ook staan. En ik heb hier eh, een live versie van Walking on a Dead End Street. sky Flying in a troubled sky Nothing will pass us by Cause we're flying in a troubled sky Though you want me to fly with the plane Though you want to reflect all your 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht. Papa Come Quick van het Brit Jansen Trio. city. What are we gonna do now that Judy's gone? She left a note on the TV, and Papa, it's a pity. What are we gonna do now that Judy's gone? And Mama's been crying in the kitchen since morning. She cried right through as the world turns. I've seen it myself, and Papa, it's a bitchin'. Let's all ask before the baby gets burned. That's up the old boy, did out the mijn weblog kon je ook afgelopen week weer stemmen op een plaat. En deze keer was het een plaat van Stevie Ray Vaughan. En jullie hebben weer gestemd. Nou, bedankt ervoor. En eh, ja, willen jullie eh, weer stemmen? Ga dan weer eventjes naar mijn weblog. Want daar staat weer een nieuwe poll klaar. En ja, nu willen jullie natuurlijk weten waar de meeste stemmen zijn heen gegaan. En dat is geworden Tight Rope. back in front of me staat weer een nieuwe poll klaar op mijn weblog. Stem op de plaat die ik volgende week op donderdag 3 mei moet gaan draaien. Ga naar mijn weblog rvd en breng je stem uit op één van de platen in deze poll. Dit keer kun je stemmen op een plaat van Bluff. rvd501.weblog.nl dit, dit is Radio 501. muziek. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Aan de telefoon heb ik Johan Vrouwenvelder van de Haagse band De Rares, als ik het goed zeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is eh, ja, een beetje een moeilijke naam voor de eh, niet-Den eh, Haagenees, zeg maar. Hagenees, mhm. Of Hagenaar. Nou, je denkt gewoon aan, aan reigers. En dan ja. zeg je voor de ei, zeg je eh. En dan ben je er eigenlijk al. Rijgas. En dan moet je je kaak laten hangen, geloof ik, had ik begrepen. Ja, dat kan. Dat kan. <laughs> dat kan wat je wil. Dat kan. Wat voor band is, eh, is dat, de eh, nou, wij spelen uh, zeggen we zelf. Dus, oorspronkelijk ben ik flamenco-gitarist. Ja. En wij spelen een mix van flamenco en pop ook. En dan zingen we dat in het Haags. En dat, heet, dat is dus wij heten de Dat betekent Dreigers. <laughs> Ik krijg het bijna niet meer normaal mijn mond uit. En eh, we zeggen dan eh, het, wapen van de Haag, hè, dat is, eh, is de ooievaar. Ja. En de reiger en de flamingo, de ooievaar, dat zijn eigenlijk allemaal vogels die zeg maar familie van elkaar zijn. En dat het dan niet uitmaakt of je nou een groen, gele, een witte, een zwarte, een roze of wat voor reiger ook bent. Dat is allemaal familie van elkaar. Dus het is een beetje zo. we proberen overeenkomsten tussen al die cultuurtjes te vinden. Zoals in Amsterdam. Met open humor. Zoals in Amsterdam alles eh, wat vliegt en drijft noemen ze seisies. En, en draafsaas en zo, ja. Ja, ja, precies, ja, ja. Zo noemen jullie dat toch ergens. Ehm, hoe is die band ontstaan eigenlijk? Nou ja, eigenlijk eh, heel natuurlijk. Van de, ik, ben, ik ben flamenco-gitarist en ik eh, kom uit Den Haag en ik hou wel van een geintje. En ook van serieus flamenco spelen. En ja, we, waren op tour met een, met een, met een, met een gewone flamenco groep, zullen we zeggen, met Spaanse mensen. En dan eh, zat ik in de kleedkamer eh, voor de lol en, eh, iets te vertalen in het, in het Nederlands. Terwijl een Spaanse zanger dat in het Spaans zong. Zo tussendoor, een soort simultaan ah, vertalen. maar ja, iedereen in een deuk. Dus ik dat een keer hetzelfde dan helemaal in mijn eentje doen. Nou, weer iedereen in een deuk. Dus ik dacht, nou, ik ga maar eens een keer een heel nummer <laughs> vertalen. Dat weer zo. En zo is eigenlijk van een geintje is, is een singeltje gekomen. En van een singeltje is een cd gekomen. En van in mijn eentje is een hele groep gekomen. En van eh, een hele groep is een hele tournee gekomen. En dat is eh, allemaal in een paar jaar tijd gebeurd? Ja, ja. En dat ontstond waarschijnlijk gewoon in Den Haag. En dat werd gewoon een olievlek over Nederland. Eh, nou, wij, wij, ja precies. We, gaan, met deze tour gaan we nu... Waar we dit weekend waren we in Groningen. En we zijn ook in Zeeland geweest en in, in Brabant. En gaan nog naar Limburg. Dus we komen in principe door heel Nederland. Het is wel zo dat het, het, het, nog het meest bekend is in Den Haag en in de regio toch wel hoor. Toch wel zeg maar tot en met eh, Gouda weten ze wel echt wel wie de reigers zijn. zo weten iedereen. Ja. En hoe heet die, eh, die tour die jullie op dit moment doen? Eh, we hebben het De Heek Olé genoemd. En een beetje als geintje van... Uh, het begon in Den Haag, maar we gingen helemaal naar het buitenland. Hè? Dus we uh, eigenlijk op het punt om door te breken in het buitenland. Weet <laughs> jullie hebben ook een cd uitgebracht die heet Werelds. Eh, die, die refereert er ook aan, aan het doorbrekende buitenland? Of is dat wereldmuziek? Nee, dat is toch wel die tweede, wereldmuziek. Ja, het is ook een beetje een uitdrukking. Eh, Weet werelds. hoe is het? Maar nou, werelds. Oh, ja, een bepaalde uitdrukking. En het verwijst ook naar eh, de wereldmuziek. Dus dat wij spelen natuurlijk allerlei stijlen muziek van de wereld inderdaad. Dus niet alleen flamenco, maar ook ja, er zit, er, zit, er zit van alles in. En flamenco zelf zit al van alles in. Hè. Er zit ook natuurlijk Arabisch, Spaans, Joods. Eh, dus ehm, ja, en dan is het gewoon wereldse muziek, dat is het idee. Ja. Maar jullie noemen dat geen eh, flamingo, eh, geen flamenco Jullie noemen het fla 100% flamingo. Ja, wij noemen het helemaal verkeerd, flamingo. <laughs> het is eigenlijk, op Spaans is het flamenco met het einde E-N-C-O. Ja. En Nederlanders zeggen vaak eh, per ongeluk eh, flamingo. En hebben wij er nog flamingo van gemaakt. En dan noemen we het ook nog flamingo. Dus het is helemaal fout, maar wel expres <laughs> Ja, ja, dat snap ik. Ik eh, had begrepen dat, dat het refereert aan Vlaams. Jullie hadden iets, iets ja, stelling. nog. Ja, jullie ja, hadden zondezocht, hè? Ja, je hebt, het, woord flamenco in het Spaans betekent eh, naast eh, flamingo, dus zo'n vogel, <laughs> om het makkelijk te maken, ook nog Vlaams. Dus zeg maar flamal, uh, eh, dat, dat is dan flamenco op Spaans. Mhm. En eh, onze show die gaat dan over de geschiedenis van de flamenco, uh, zogenaamd van de flamenco. Ja. Eh, hoe dat ontstond in de, de 80-jarige oorlog, toen de Spanjaarden in de lage landen waren. Mhm, ja. En toen waren ook Nederland en België nog één, dus dat is ook nog weer flamenco. Nou ja, dus <laughs> zo hebben we alles, We doen eigenlijk een soort fantasie en echt heel erg door elkaar. Dus we hebben een soort geschiedenisles waar heel veel dingen in zitten die wel kloppen, maar ook heel veel dingen die gewoon flauwekul zijn. Ja, ik hoor op, eh, op de platen hoor ik altijd op de achtergrond iemand roepen van ja, hij wel, hij wel. En, eh, eh, is dat toevallig ontstaan nou, dat, eh, nee, dat, dat is eigenlijk dat, dat, eh, dat, eh, doorheen roepen. Ja. Dat, dat heet in zijn Spaans galeo. Oh, en dat, dat is dus iets wat heel veel voorkomt, juist in flamenco. Dat is een beetje commentaar geven. Ja, ja. ja, ja. Ole, vamano, chiquillo, toma, agua, weet je, maar dan in het Spaans. ja, in het Spaans snap ik geen hout van natuurlijk. Nee, dat maakt niet uit, maar, maar dat gaat het idee. Een beetje van, hupsakee, oké okay, gozer, zet hem op. Dus wij hebben daar dan een beetje die Haagse humor variant opgemaakt. Wij noemen het ook gelul in plaats van Galeo. maar, eh, Dus wij zitten er vrolijk doorheen te kletsen. Ik vind het eh, altijd wel leuk om te horen op de achtergrond. Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Ja, dat verleven dat enorm. Ja. Ehm, dus jullie komen met eh, deze tour, de Olé Tour, naar Horen. Op zaterdag 28 april spelen jullie in de Schouwburg in Horen. En wat kunnen de bezoekers verwachten die nou, avond? ik denk dat ze een mix kunnen verwachten van van Spaanse muziek, van flamenco muziek, van popmuziek en eh, wat eh, gewoon, zeg maar, eh, waar als je van gitaarspelen houdt, er zit heel veel gitaarspel in. maar het gaat voor een heel groot deel naast gitaarspel ook om de teksten. Mhm. dus, en die zijn vol, met, vol, vol, met humor, maar toch ook, ook zitten ook hele serieuze liedjes tussendoor. Waar je het niet verwacht, dus eigenlijk word je het op de verkeerde been gezet. Je verwacht plat haas. En dan krijg je een stuk luidmuziek. En op het moment dat je daarvan bijgekomen bent, dan krijg je weer eh, een stuk eh, plat haas. En dan wordt het opeens heel gevoelig. En, eh, het is een, een, ontspannen avond gewoon, denk ik. Iedereen, dat, vindt iedereen die er is, vindt het eigenlijk altijd leuk. <laughs> Oké. ja. Nou zijn jullie cd's niet overal te koop in de winkel. Ja, wel op het internet waarschijnlijk, maar meestal in Den Haag en omstreken. Eh, zijn na het optreden de cd's te koop voor, de, voor de mensen? Ja, sowieso wel via bol.com hoor. Dus dat, eh, dat, is, eh, dat is wel heel makkelijk en via de site. Maar ook na, nou, ik neem ze altijd mee. En dan het leuke van live kopen is natuurlijk dat je ze ook gelijk uh, gesigneerd krijgt. Oh ja. ja en ook wat goedkoper meestal. Ja. En gesigneerd in het Haags? Nou, gewoon een hoor. <laughs> Als je wil, dan doen we dat ook wel eens hoor. Dan zetten we er inderdaad wel eens wat op ze op Haagse schrijven we op. Dat doen we inderdaad ook nog. Ja. En waar kunnen de luisteraars jullie vinden op het internet? Nou, we hebben een eigen site. En eh, de, de op zijn haar schrijf je R-E-G, dus R-E-G-A-H-S. Ja. R-E-G-A-H-S, reigers. www.dereigers.nl Maar als je gewoon reigers googelt, dan kom je er ook hoor. Nou, tot slot wil ik je eh, graag eh, vragen om een plaat uit jullie eigen repertoire aan te kondigen. Nou, eh, wat ik een mooi nummer vind, en dat spelen we heel misschien eh, als toegift. Dat is een eh, nummer van de Engelse band The Battles, zoals wij dan zeggen. En variatie op Twist and Shout en La Bamba. En dat heet Yeah Can It Shake Oké. Bedankt en succes aanstaande zaterdag. Oké, dankjewel. Oké. Kom je zaterdag ook? waarschijnlijk wel. Ah, oké, hartstikke leuk. Hey, groetjes. Hoi. Hoi, tot zaterdag. Hey. jij kent het shaken. Zeker te weten. Ik ben uitgetwist. Uitgetwist. Ja, jij kent het shaken. Zeker te weten. Je naast het potje gepist. Potje gepist. Oh, hij kust zo goed. Kust zo goed. Oh, hij kust zo fijn. Kust zo fijn. Ga jij maar lekker naar die gozer aan. Naar die gozer. Of maar niet meer bij mij. Ja, niet meer bij mij. Ja, jij kent het shaken. Zeker te weten. Ik maak het uit. Maak eruit. Ja, yeah, kid, het shaky. Zeker te weten. Ik trek de stekker eruit. Stekker eruit. Oeh. Kapitein, kapitein. Jij lekt dit Calimero, Calimero. ik is groot en ik is klein. Ik is klein. Doe jij maar naar Aruba, naar Aruba. Dan word je pas heet. pas heet. Roei jij maar naar Aruba, naar Aruba. Wat is een kreet, wat kreet. Nou, daar komt hij dan hoor. Krijg de rambam. Echt wel. Krijg jij lekker de rambam. Krijg de rambam maak jij lekker de op. Oeh. Lekker man. jij kan het shaken. Zeker te weten. Ik ben uitgetriest uitgetwist. Ja, jij kent het shaking. Zeker te weten. Ik had het potje gepist. Potje gepist. Oh, hij kust zo goed. Kust zo goed. Oh, hij kust zo fijn. Kust zo fijn. Ga jij maar lekker naar die gozer. Nou. Naar die gozer. Kom maar niet meer bij mij. Niet meer bij mij. Ja, jij kent het shaking. Zeker te weten. Ik maak het uit. Maak het uit. Ja, jij kent het shaking. Zeker te weten. Ik trek de stekker eruit. Stekker eruit. Ik trek de stekker eruit stekker eruit. Ik trek de stekker eruit. Ze haalt dit oh, Alle. Nou. Ai, ai, ai, ai, ai. We gaan er heen. De platenkeuze van Rob Ricard. Het is op het ogenblik eh, half bier en dan ja, half uurtje voor bieruur. En dan praten we altijd even met de Rob over zijn platenkeuze. en dan draaien we die platenkeuze ook. Hallo. En dit keer komt hij uit Nederland, heb ik begrepen. En ik weet eigenlijk al een beetje wie het is, want ik heb het al voor mezelf een beetje geraden. Maar ehm, jij mag het verder uit de doeken doen. Nou ja, half bier, eh, heel bier. Ja. Want het Indonesische biermerk is uh, Bintang. Ja, dat dacht ik al. En dat betekent weer sterren. Ja, dat had je goed, hè? Ja, ja, ja. Dus, eh, nou, en die, die, die, groep is uit 1961, hè, uit Beverwijk. Klopt. Nou, dat hoef ik je allemaal niet te vertellen, weet je allemaal, hè? Ja, maar de luisteraars niet. Tuurlijk wel. Nou, niet allemaal. Oh, nou, van Frank en Artie Kraaienveld. Ja. En de rest, eh, die wisselden nogal. Ja, eh, de, uh, het, de zanger is overleden. Ja dat, ja, dat lees ik ook. De zanger is overleden. maar die, band bestaat volgens mij nog wel. Ja, die bestaat nog wel, maar die, eh, de zanger eh, die had een beetje een stemgeluid als Mick Jagger. Ja. En die was natuurlijk wel erg bepalend voor de sound ook. Voor ja, het deel. Guus dus was dat. Ja. En ehm, nou zijn er nog een paar bandleden die, eh, die, die, in de originele samenstellingen altijd hebben meegespeeld. En die treden af en toe nog wel op, ja, met de Bintanks. Ja. En eh, onlangs bij de Wereld Draait Door was ehm, de gitarist, <coughs> sorry, gitarist van de Bintangs. Eh, die speelde mee met de zoektocht naar de oudste rocker van Nederland. En dat is weer door Giel Belen op touw gezet. Oh. Ja, dat komt eh, naar aanleiding van C6 Steve. Die is dan in de 70 en die, ja, die, die maakt tophits op het ogenblik, weet je wel. En, ja, die hebben we toch al gedraaid, C6 Steve? Die hebben we al eens een keer gedraaid, ja. Die is al platenkeuze geweest. Ja, klopt. En uh, eh, Steve, eh, die is dan eh, in de 70. En toen zeiden ze van nou, misschien zijn er nog meer van dat soort oude rockers in Nederland. Laten we eens gaan zoeken. Dat was het idee van Giel Belen. En nou, toen kwam op een gegeven moment België er ook bij. Dus er zijn, Ivan Heilen was, zat ook aan tafel. Oh, de, Dimitri van Toren. Ja, ja, die zat er ook aan tafel. En, ehm, ja, en nog wat Nederlandse leden natuurlijk. Waaronder die ene persoon van de Bintangs. En eh, binnenkort, uh, ja, die doen een soort contest. En binnenkort worden de beste rocker van Nederland, oudste rockers rocker van Nederland gekozen. Nou, leuk. Ja, dus die, eh, die mensen zijn nog steeds bezig van de bintangs. Ja, nou dan gaan we er naar luisteren. En hoe ben jij zo gekomen op de bintangs? Ach, ja, dat komt omdat ze uit Beverwijk komen. Oh, niet omdat ze zoveel jaar bestaan of zo? Of, of... Nee. Oké. Nee dat is gewoon, dat is een beetje oude glorie. En ik ben op zoek naar een LP van de Bintangs. Een vinyl LP. Ja. Een oude. Ja. En welke is nou, dat, ja. welke is dat die je zoekt? Hè? En welke is dat die je zoekt? Nou, het eh, maakt niet zoveel uit. Een van de, één van de eerste. Oh, want ik heb, eh, ik heb hier nog vinyl staan van de Bintangs. Oh, leuk. Ja. Nou, en ook op eh, een cd hoor trouwens, heb ik ook. Ja, nee, maar dat, ik, het gaat mij om het vinyl. Ja. Ik verzamel wat oude vinylen platen. En dan weten we dat de bintanks zijn. En eh, Ik, eh, eh, ja, ik stel voor dat jij het nummer gaat aankondigen en dat de luisteraars even lekker gaan luisteren. Ja, nou goed. Ga je gang. Nou, ik, ik ga het aankondigen. Ja. Het is nu tijd voor de Bintanks met het nummer Blues with a Feeling van de LP I'm On My Own Again. En dat is een verzamel-LP 40 all-time favorites uit 2001. Bedankt, tot volgende week. Hoi. me, baby. Tanks in Donderslag Radio 5 Leen tijdens de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En die duurt vandaag ook weer tot 12 uur. De Blue Parade. Ik heb hem alles gedraaid, maar ik draai hem toch nog een keer opnieuw. Met die Charles van zijn laatste CD. Well, mother bought us tickets for the Blue Parade. And we grew up on the corner in the dark arcade. Stealing off together to the picture show. When the streets outside were almost burning. Taking shelter in the darkness from the sun. And if I make it out again, I'll see you there. Far from all the madness by the river fair. Honey, time can be a rover and a wrecking ball. And after all these years, are you still learning? That we're losing so much more than what we've won. it's okay if you come undone. Yeah, it's okay if you put them on. Just remember, just remember. Pouring rain in the summer days in the afternoon. Sitting in the corner of a darkened room tiny little islands just like everyone. Close enough to see, but never touching. And big enough to feel, but always wanting. It's okay Come undone, yeah. It's okay, honey, the race is almost run. We gotta find a way to catch that setting sun. Parade heet het nummer, is van Matty Charles van zijn laatste cd. En Matty Charles komt van Amerika. Uh, Shiny Twins kom ik weer even op terug. Eh, de Small Town Music Walk 2. Eh, daar speelde zij in Huis Verloren. En daar bracht ze ook het hele mooie nummer wat ik nu voor jullie heb. En het heet Great Day. vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! vandaag eten we last-minute macaroni. Een recept voor een gerecht voor vier personen met een bereidingstijd van ongeveer 15 minuten. Dit recept is ingezonden door Birgit eh, Kouwenhoven uit Lelystad. De volgende ingrediënten hebben we hiervoor nodig. 4 eetlepels olijfolie, 1 bakje sherry tomaten van 250 gram, 350 gram vlugkokende macaroni, 250 gram diepvriestuinetten extra fijn, 400 gram kipfilet, 1 zak pittige rauwkost van 150 gram en 1 beker crème fraîche van 200 milliliter. Dit gaan we als volgt bereiden. Snijd de helft van de tomaten in tweeën. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak deze in tweeën gesneden tomaten 3 minuten. Kook ondertussen de macaroni volgens de aanwijzingen op de verpakking en kook de laatste 3 minuten de tuinerwten mee. Neem de tomaten uit de koekenpan en houd deze apart. Snijd de kipfilet in stukjes en bestrooi deze stukjes kipfilet met peper en zout en bak dit 4 minuten. Keer de kip regelmatig. Voeg de gebakken tomaten aan de kip toe en bak dit 1 minuut mee. Meng de rest van de tomaten met de rest van de olie en de rauwkost en voeg naar smaak peper en zout toe. Giet de pasta met tuinerwten af en meng de crème fraîche er doorheen. Breng dit op smaak met peper en zout. Serveer deze pasta met de kip en gebakken tomaten op vier borden en geef de rauwkost er apart bij. Ik bedank Birgit Kouwenhoven voor het insturen van dit recept en heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars?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 Gadverpilligers! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen dat dat dus ook al in de complete maaltijd te zien. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Voor onder het bereiden van de maaltijd heb ik voor jullie Sean Taylor uit Engeland met Absinthe Moon van zijn nieuwste CD. Just as grass that grows in the mouths of the dead, I love that blossoms on the sacred bed above the corners of the world we gasp for breath. We bathe ourselves in absinthe before the moon. On the starlight's answer to the lover's tune, Life festival skies are just like your eyes, ocean blue. breath against breath, love against death. Flare flesh against flesh. these hope for all the rest. When the night it feels like it will never end, and the love you bring it is heaven sent, and starlight shatters deep into the summer night. stars and the night's open wide. As a tree, as branches were patterned with light. And your beauty is greater and all and everything that is there. Breath against breath, love against death, flesh against flesh. These hope for all the rest rain. aangekomen bij de donderslag muziekagenda. Woensdag 11 juli treedt Alison Krauss op in Carré in Amsterdam. Op donderdag 11 oktober kun je naar een concert van Chris Isaak in Muziekgebouw in Eindhoven. Op maandag 28 mei treedt Nora Jones op in Carré in Amsterdam. Op donderdag 14 juni treedt Lou Reed op in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Op zondag 20 mei treedt Ladysmith Black Mambazo op in de Oosterpoort in Groningen. En op maandag 21 mei treden zij op in de Melkweg in Amsterdam. Ladysmith Black Mambazo is de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse a cappella groep... en zijn onder andere bekend van het album Graceland van Paul Simon. Katie Melua speelt op 19 oktober in de Heineken Musical in Amsterdam. Op zaterdag 2 eh, november kun je een concert van Diana Krall bijwonen in Theater in Amsterdam. En op woensdag 7 november speelt Diana Krall in het muziekgebouw in Eindhoven. De kaarten eh, kun je onder andere bestellen via www.ticketmaster.nl. Op 7 juli 2012 speelt De Dijk in de Heineken Music Hall. Aanvang is 8 uur. Op 18 juli speelt Paul Simon in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij doet dit samen met Ladysmith Black Mambezo. En zij zullen het complete album Graceland gaan spelen. Kaartverkoop is op 31 maart al gestart. Op zondag 24 juni kun je naar een concert van Tom Petty en de Heartbreakers... met Jonathan Wilson als speciale gast. Zij spelen in de Heineken Music Hall in Amsterdam en de kaartverkoop is op 30 maart begonnen. De Granberries eh, komen naar Nederland en spelen op 5 november in de Heineken Hall in Amsterdam. De kaartverkoop is op 30 maart begonnen. De Stone Roses geven een concert op 12 juni in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En de kaartverkoop is op 30 maart van start gegaan. Op maandag 30 april kun je naar een concert van Train in Paradiso in Amsterdam. In het voorprogramma hoor je met Netensen en de aanvang is 5 uur en de zaal is open om half 5. De kaartverkoop is reeds begonnen. Op zaterdag 28 april, is zaterdag aanstaande, treedt de Haagse band De Rergers op in de Schouwburg Het Park. Aanvang half negen en na het optreden zijn hun cd's te koop. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 26 april 2012. En als je agendatips hebt voor de periode na 3 mei, stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan is het nu tijd voor de laatste plaat van donderslag. Chris Isaac met Lie to Me. En hij treedt op op 11 oktober in Eindhoven. Donderslag met Rogier van Diesveld. Slag op donderdag. opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. De klok begint hier alweer te schuimen en dat betekent dat het bijna bieruur is. Eh, ja, de klok heeft al een tijdje niet meer geschuimd, maar hij doet het weer. Hij schuimt weer. Eh, mijn collega's die eh, komen straks aan bod. straks na vier uur, na bieruur. En zij zijn er met veel goede muziek en een leuke programma's tot spookuur. Ah, je kunt mij de hele week e-mailen. Uh, eh, 501nl En allerlei zaken over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd501.weblog.nl Alle informatie over Radio 501 kun je vinden op www.radio501.nl en op Facebook. En mij kun je ook vinden op Facebook onder de naam RVD501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. En dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een programma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar sales.radio501.nl Dat waren de mededelingen. Iedereen weer bedankt voor zijn en ook haar bijdrage. En de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer, zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. En nu een horkjantje. Horkjan zat rustig aan de slootkant te vissen met zijn bamboehengel. Roept er een man, wil eens een beetje bijten? Horkjan schrok van de bijten en zette het op een lopen. Dat was hem weer. aan signing off. Aloha. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Onderslag bij heldere hemel. in ah, wat was het overweldigend, hè?